In Rusland wordt er bij de inwoners gecommuniceerd, niet als terugtrekking, maar als een triomftocht, zegt correspondent Iris de Graaf. Verder wordt er benadrukt dat de doelen van die eerste fase van die oorlog, van die speciale militaire operatie, bereikt zouden zijn. En dus, zegt Rusland, eh, als gebaar van goede wil kunnen wij nu die troepen rondom Kiev terugtrekken. Eh, omdat ze ook niet meer nodig zijn. Dat is het beeld dat wordt geschetst voor de Russen, dat het nog steeds allemaal heel goed gaat. Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zou het terugtrekken van het Russische leger een poging kunnen zijn om mensen te misleiden en de aandacht af te leiden. Staatssecretaris Van Rijn noemt de zwarte lijsten van de Belastingdienst onacceptabel en moreel verwerpelijk. Op die lijsten werden mensen gezet met bepaalde persoonskenmerken, leeftijd of nationaliteit. En de Belastingdienst gebruikte die informatie dan om daderprofielen te maken... om bepaalde mensen eruit te pikken voor een extra strenge controle op fraude. Huisartsen hebben vanmiddag een zelfgemaakte scheurkalender aangeboden in de Tweede Kamer. De kalender staat vol met bizarre voorbeelden uit de dagelijkse praktijk waarin huisartsen moeten werken. Ze hopen dat de schrijnende voorbeelden de leden van de Tweede Kamer aan het denken zetten. En sta jij graag met een biertje op een festival? Over twee jaar heb je dan geen plastic wegwerpbeker meer in je hand. Die bekers en plastic maaltijdverpakkingen worden verboden op kantoor, in restaurants en op festivals, vertelt staatssecretaris Heijnen van Milieu. Op dit moment worden er 19 miljoen van dat soort verpakkingen gebruikt per dag in Nederland. En dat willen we echt eh, naar beneden brengen en vandaar deze regeling. Vanaf volgend jaar zomer moet je trouwens extra gaan betalen voor plastic wegwerpbekers en maaltijdverpakkingen die je onderweg koopt. Zoals bijvoorbeeld in tankstations en op stations. En dan nog het weer.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 Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Dat is natuurlijk weer bij Amsterdam. Op eh, de A10 Zuid richting de A10 West tussen Watergaasmeer en Slotervaart. 10 minuten extra. De andere kant op, van de A10 West naar de A10 Noord via Amsterdam-Zuid... Eh, heb je een kwartier vertraging tussen Geuzenveld en Durgedam. A27 naar Almere tussen Hilversum en Huizen 6 kilometer... en 20 minuten vertraging door een ongeluk. En de N208 Sassenheim-Velzen tussen Zandpoort en IJmuiden 10 minuten extra. Tussen Tussen Hoofddorp en Weesp rijden op dit moment geen sprinters vanwege de inzet van hulpdiensten.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 Now you have jazz, jazz, jazz, jazz, jazz. Little song. Oh, that's positively. jazz. Now you have jazz. Want dit is CFM Jazz. De zondagse wekker op de Zandvoortse radio. Vandaag gepresenteerd door Peter den Boer en Tom Hendricks. Goedemorgen Peter. Goedemorgen. Eh, We zitten hier in een zonnig Zandvoort. Alle huizen zijn nog heel. Het is alleen erg druk op de weg met de eh, wandelaars en renners en eh, fietsers en eh, noem maar op allemaal. Nou, we zitten hier eigenlijk in een eh, prachtig, prachtige omgeving. En er is een hoop ellende in de wereld. En gezien deze sombere tijden heb ik eigenlijk geen vrolijke muziek uitgezocht, maar klassieke muziek. Wel door jazzmuzikanten uitgevoerd. Zoals bijvoorbeeld Anitra's Dance van Edgar Grieg. Afkomstig uit de Peer gynt Ooit gespeeld door die fantastische big band van Duke Ellington. wordt niet zo vaak gebruikt in de jazz. Maar Nederland heeft een prachtige jazzfluitist. Namelijk Chris Hinsen. Toen hij 12 was besloot hij piano te spelen. Maar na een paar jaar was dat kennelijk een te groot instrument voor hem. En ging hij over op de fluit. het was vooral de jazz die hem eh, trok. En hier speelde hij het Largio van Vivaldi. Ja, en van Chris Hinsen ga ik nu graag naar meneer Dan Barrett... die eh, een negenmans formatie heeft. Dan Barrett and his Extra Celestials. Dan Barrett die speelt eh, in een, eh, veel, natuurlijk veel stukken uit de American Songbook... Zoals het volgende Time on My Hands uit een show die in 1930 floreerde. De show Smiles. en van de Amerikaan Dan Barrett op zijn gestopte trombone... gaan we naar de Nederlandse Wim Koopmans No More Blues. No more blues, I'm going back home. No, no more blues, promised no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is, my heart's been right there all along. No more tears and no more sighs No, no more fears I'll say no more goodbyes If travel beggars me I swear I'm gonna refuse I'm gonna settle down and there'll be no more blues Every day while I'm far away My thoughts turn homeward Forever homeward I traveled round the world in search of happiness But all my happiness I found was in my hometown No more blues I'm going back home No, no more blues I'm through with all my wandering I'll settle down and live my life build a home and find a wife When we settle down, there'll be no more blues Nothing but happiness when we settle down, there'll be no more blues. thoughts turn homeward, forever homeward. I traveled round the world in search of happiness, but all my happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No more blues, I'm through with all my wandering. I'll settle down and live my life built a home and find a wife when we settle down. There'll be no more blues, nothing but happiness when we settle down. There'll be no more blues. We'll settle down, there'll be no more blues. When we settle down, there'll be no more blues. In Oekraïne is ongetwijfeld vannacht weer heel weinig geslapen. De Italiaanse componist Puccini schreef een stuk over slapen in zijn opera Turandot. Nessin Dorma, Niemand mag slapen. Hier gespeeld in een lichtklassieke uitvoering door de Amerikaanse jazz-trompetist eh, Chris Botti. Nessun Dorma. al die bange kindergezichtjes op de tv. <clears throat> een hele generatie Oekraïnse kinderen eh, loopt een levenslang trauma op. Vandaar deze song van de Amerikaanse zangeres Billie Holiday. God Bless the Child. Hier gespeeld door de vibrofinist Lionel Hampton en is Gold Man of Jazz. Bestaande uit James Moody en Buddy Tate op tenor. Clark Terry en Harry Sweet Edison trompet. L. Great trombone, Hank Jones piano. Mel Hinton bas en Grady Tate drums. God bless the child. En van eh, Lionel Hampton gaan wij weer naar Nederlandse jazzmuziek in de geschiedenis. En dan in dit geval gaat het over het kwartet Ger van Leeuwen, dat heeft eh, destijds hier in Zandvoort ook nog heel veel opgetreden... in de tijd dat hier in eh, heel veel etablissementen in de naoorlogse jaren... heel veel live jazz was te beluisteren. Die, eh, dat kwartet Ger van Leeuwen dat, kreeg de kans om bij de VARA een radiocombo te vormen... en dat deed hij me al te graag met Ger Daalhuizen op de bas... en Cor van den Berg op het slagwerk... En saxofonist Kees Bruin... die uit eh, de Ramblers eh, vandaan kwam. En de vaste zangeres was Riedel van Kleef. En we gaan nu een stuk horen met eh, deze mensen. Did I Do? I do? Do I need you? Oh, my blue eyed honey, did I do? I'm glad that I'm the one who found you. That's why I'm always hanging round you. Do do. Tiny's Tempo. Gespeeld door het kwartet van Rick van den Berg, altsax, Raymond Nijnhuis, gitaar, René Roymans, de Hammond B3 en de good old Erik Koger op het slagwerk. U luistert naar ZFM Jazz op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter de Boer en Tom Hendricks... aan wie ik graag het woord geef nu. Dankjewel, Peter. Humoresk is een klassieke compositie van de Tsjech Dvořák En dat is al door velen gespeeld op klassieke manier. Maar ook door de vingervlugge jazzpianist Errol Garner. Mozart was van alle markten thuis. En ook in de jazz is eh, zijn muziek vaak terechtgekomen. Zoals dit lied uit de Die Zauberfleute... waarin wordt gesproken over liefde, kracht en doodgaan. Het hoort tot de meest bekende en meest uitgevoerde werken... van Wolfgang Amadeus Mozart. Hier in de studio uitgevoerd door de Singers. Ja, en de Swingelsingers... Eh, daarvan herinner ik mij dat eh, van mijn eerste verdiende krantenwerkgeld ben ik naar eh, de platenwinkel gerend om daar uh, Jazz Sebastian Bach te kopen. <laughs> Wat een tophit van de Swingelsingers. Ja. Allemaal stukken. Prachtig. Prachtig. Ja, en, eh, een Amerikaan die in Parijs verzeild was geraakt en daar uh, furoren maakte. Ik ga nu naar John Sheridan en his Dream Band. Een Dream Band, dat is eh, de droom van elke jazzmuzikant... om om zich heen allemaal topmuzikanten te verzamelen... en zo een prachtig product te maken. En dit keer hebben ze op slagwerk Jeff Hamilton... en als zangeres Rebecca Kilgore. En we gaan luisteren naar een stuk. En dat is uh, Gonna Get Some Shut Eye. gotta get some shut eye give the world a go by. Got an awful lot of dreaming to do. Gotta catch some shut eye where the kisses flow by. Got an awful lot of dreams to come true. Gonna let that Sandman sprinkle me with stars. Only hope that old lighter lets me hold my baby tighter. So I'm going bye bye. Catch myself some shut eye. Got an awful lot of dreaming to do. get some shut eye. Give the world a go by. Got an awful lot of dreaming to do. I gotta catch some shut eye where the kisses go by. Got an awful lot of dreams to come true. I'm gonna let that sandman sprinkle me with stars. lets me hold my baby tighter. Gotta get some shut eye, give the world a go by. Got an awful lot of dreaming. Got an awful lot of dreaming to do. was uh, John Sheridan and his Dream Band. Wie ook een dreamband om zich heen heeft verzameld... is de Nederlandse zanger Ronald Douglas. En het lijkt wel of hij eh, regelmatig bij Jazz in de Krocht langs is geweest... om daar de beste muzikanten weg te halen. Hij wordt begeleid door Rob van Bavel op de piano... Henk Haverhoek, bas, Hans van Oosterhout, slagwerk... Bart van Lier, trombone Ferdinand Povel op de sax... Jesse van Ruller op de gitaar en Angelo Verploegen op de trompet. A Lot of Living to Do, Ronald Douglas. There are girls just right for some kissing, and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do. And there's wine all ready for tasting. And there's Cadillacs all shiny and new. Gotta move, cause time is a wasting. There's such a lot of living to do. There's music to play and places to go and people to see. Everything for you and me. Life's a ball if only you knew it, and it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living to do. van klassieke muziek in de jaren 60 van de vorige eeuw. Toen er een bandje, de Haanse rockband Exception... werk van befaamde klassieke componisten ging spelen. Hier is Exception te horen in Italian Concerto van Johann Sebastian Bach. eerste uur ZFM op zondag zit er alweer bijna op. Zometeen nieuws en reclame en daarna nog een vol uur ZFM Jazz op zondag.